start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Paus Franciscus heeft in zijn traditionele kersttoespraak aandacht gevraagd voor het lot van kinderen die worden getroffen door oorlogen en armoede. In deze kinderen herkent hij het lot van het kind Jezus. Op een zonovergoten Sint-Pietersplein in Vaticaanstad noemde de paus gebieden en situaties waar kinderen het slachtoffer zijn. Hij noemde onder meer het conflict tussen Israël en de Palestijnen, Syrië, Irak, Jemen, Myanmar en delen van Afrika. De paus sloot af met het Urbi et Orbi, de zegen voor de stad Rome en de wereld. Bij het ongeluk voor het Centraal Station van Amsterdam in juni was definitief geen sprake van opzet. Een automobilist reed toen zeven mensen aan. Aanvankelijk werd gevreesd voor een aanslag, maar al snel zei de politie dat de man onwel was geworden. Hij zou een te lage bloedsuikerspiegel hebben gehad. Het OM liet extra onderzoek doen en een medisch deskundige heeft het nu bevestigd. De automobilist was praktisch buiten bewustzijn. Het OM gaat bekijken of er nog een rechtszaak moet komen. Bij een botsing tussen twee bussen op de Filipijnen zijn zeker 20 doden gevallen en ruim 24 gewonden. De bus waarin de doden vielen was op weg naar een kerk in het noordwesten van het land om kerst te vieren. Volgens de Filipijnse politie is de kerk een populair bedevaartsoord voor katholieken die willen bidden voor de zieken en de armen. Het tienjarige ernstig zieke Afghaanse jongetje Amir is overleden, meldt de advocaat van zijn familie. Het jongetje kwam dit jaar in het nieuws omdat hij uit huis werd geplaatst. In het asielzoekerscentrum waar hij woonde kon hij niet voldoende specialistische zorg krijgen. Toen zijn ouders een aangepast huis kregen mocht hij in oktober terug naar huis. Daar overleed hij volgens het Dagblad van het Noorden gisteravond in het bijzijn van zijn familie. Het weer, het is grijs met motregen en aan zee veel wind en het wordt een graad of 9.